10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De medische adviseur van de Amerikaanse regering, Dr. Fauci... is bezorgd over het snel stijgende aantal coronabesmettingen in een aantal staten. Met name in Texas, Florida en Arizona gaat het hard... maar de maatregelen tegen verspreiding van het virus worden daar al afgebouwd. De corona taskforce van het Witte Huis, aangevoerd door Fauci... waarschuwt dat de strenge lockdownmaatregelen weer moeten worden ingevoerd... als het aantal besmettingen blijft stijgen. Volgens cijfers van de John Hopkins University... zijn tot nu toe zo'n 2,3 miljoen Amerikanen ziek geworden van het coronavirus... en ongeveer 120.000 zijn eraan overleden. Gamestreamdienst Twitch ligt onder vuur... omdat het platform te weinig actie zou ondernemen... na meldingen van vrouwen en meisjes dat ze seksueel zijn misbruikt... of lastiggevallen door populaire Twitch-streamers. De klachten worden niet afgehandeld of ze werden zelfs lacherig afgedaan... door Twitch-topman Sheer. Twitch is een platform waar gamers live hun gamesessies uitzenden... vaak voorzien van eigen commentaar. Twitch verklaarde gisteren op Twitter dat het platform beschuldigingen van seksueel misbruik extreem serieus neemt en samen met de autoriteiten onderzoekt. Een FC Twente ontslaat 18 mensen. De financiële situatie van de voetbalclub is door de coronacrisis ernstig verslechterd. De ontslagen vallen in alle geledingen van de organisatie. Ook de enige scout van de club, Evert Bleuming, wordt ontslagen. Directeur Kraan kondigde aan dat, hoewel er bij het personeel dus mensen uitgaan... de spelersgroep de komende tijd juist moet worden uitgebreid. Het weer tot slot. Vannacht koelt het af tot 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en het kan 30 of 31 graden worden in het midden en het zuiden van het land.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van... We're always battling boredom. Ah, tell me where has it gotten us? Everything's still so doggone a humdrum, stuck in a rut, getting nowhere fast. Oh, oh humdrum blues, fighting the future, mad with the past. Ah, humdrum blue. Oh, honey, when got money, then you just can't do as you choose. You gotta live with the humdrum blues. Each day's just like the day before. Oh, oh, oh humdrum blue. Work like a dog, but I'm mighty poor. Yeah humdrum blue. Oh, buddy, it'll run you nutty when you find yourself in my shoes. Stumbling with a humdrum blue. so doggone humdrum. Love me, honey, I wish that you would. Oh, yeah, humdrum blues sure would do me the world of good. Oh, oh, oh humdrum blue. Oh, baby, if you love me, maybe we can get together and lose. those mean old low down a humdrum? Blue. welkom luisteraars bij het derde uur van ZFM samenstelling, presentatie Auko B. En eh, we begonnen het derde uur met een mooi nummer van Bob Belden. Bob Belden, een eh, producer, een saxofonist die in 1996 de opdracht kreeg van Blue Note... om een mooie overzicht-cd te maken. En dat heeft hij gedaan met allemaal hele bekende mensen die erop meedoen. Cassandra Wilson, Holy Cole, Kurt Elling. Ja, te veel om op te noemen. En ik heb daar het nummer van gekozen, Humdrum Blues... En dat werd eigenlijk gezongen. Ik dacht Holy Call uit mijn hoofd. Ik moet even kijken. Ja, Holy Call. En op de saxofoon Javen, Javen Jackson. Mooi nummertje om het derde uur mee te beginnen. Eh, ja, ik, ik, werk wel met eh, drie eh, luikjes, zou ik maar zeggen. En nu komt er een Nederlands drie luik van drie Nederlandse zangeressen. En daar begin ik met Vee Klaassen. Daar ben ik een enorme supporter van. En die heeft in 19 in, eh, onlangs een nieuwe cd uitgebracht, Close to You. Uh, daar staat een nummer op, eh, One Day I'll Fly Away. Volgens mij kent iedereen dat van Randy Crawford. En hierop doet uit mijn hoofd Hermine Durlo mee. One Day I'll Fly Away, V. Klaassen. Nieuw. een van de meest veelzijdige jazzzangeressen van Nederland op het moment. En eigenlijk binnen Europa. Eh, hier is ze samen met het Radio Philharmonisch Orkest. Ze heeft eigenlijk eh, allerlei bekende popsongs eh, uitgevoerd. En ze verstaat de kunst om ze op een persoonlijke manier dichterbij te brengen. Mooi gedaan. En de, op de harmonica was natuurlijk Hermine van Durlo. Een andere Nederlandse zangeres, jazzzangeres Francine van Tuinen. En die heeft ooit een, samenwerking met Jesse van Ruller. Een gitarist, een, eh, een, leuke cd, een mooie cd gemaakt. Muzika. En dat is een beetje lenteachtige muziek. Het is een beetje dartelend. Ik eh, het doet denken aan uh, Jong Leef in de Wei. De Eerste Zonnestralen en Veel Vlinders. Nou, die Veel Vlinders die zien we misschien vandaag wel. Het is behoorlijk warm, dus ze zullen aardig dartelen. En van die cd, Muzika... Uh, een nummertje, Waiting for Sophie. Francine van Tuinen. Breathing through the air that I breathe, we all live in. I'm out here while you hide in me. Our heart's a junction, our lives so tight. So with me until you will, until you will. I will hide you, sleep and feel that I will keep you safe and Samenbegeleiding begeleiding wel. Mooi, contrabas, eh, gitarist, beetje percussie. Prachtig. En dan ben ik alweer toe aan de derde plaat uit dit drie luikje. En dat is de nieuwste cd van Maria Mendes, een Nederlandse jazzzangeres. En eh, ja, die, eh, die heeft ook een, een bijzondere cd gemaakt. Een symfonische jazzbenadering van Fado noemt ze het. En daar ga ik een nummertje van draaien. En de begeleiding is ook niet misselijk. Maria Mendes zang, Karel Boulet op piano... Jasper Somsen op de bas en Jasper van Hulten op de drums en percussie. Uh, mooie, mooie cd geworden. Kom ze, Maria Mendes. Met het nummer, moet ik even kijken hoe dat heet... Danza do Amor. chuva faz ao cair na tua mão. Estranho esta paixão de louca devoção. Na dança do nosso olhar, vence a manha de te tocar. pra voar. waren drie Nederlandse jazzzangeressen... Vee Klaassen, Francine van Tuinen en Maria Mendes. Eh, tijd voor iets instrumentaals. En dan komt deze meneer op de proppen. Malaga Moon. J.J. Johnson. even om de kijken. J.J. Johnson op de trombone. Eh, dit van, van een eh, cd, Ten, Ten Jeans, 1994, Robert Farnham en J.J. Johnson. Eh, mooie cd. Dit, ik had het nummer eh, gepakt. Maar hij speelt hier maar pas de laatste paar minuten mee. Maar goed, het is een mooi nummer. En dat geeft aan dat er toch eh, hele mooie muziek bestaat. En dat ik eigenlijk vind ik wel leuk om eens meteen hiervan door te schakelen. Het is toch wat langzamer naar een, eh, een zanger eh, die eh, eh, toch wel een beetje met jazz te maken heeft. Maar ook met popmuziek. Want hij speelde ook vroeger volgens mij de bas in King Crimson. Zijn naam is Gordon Haskell. En dit is gewoon een prachtig liedje. How Wonderful You Are. Harry's Bar heet cd, dacht ik. I go out most nights Attracted by the lights Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation There'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful? samenstelling, presentatie, Alco B. Eh, ja, het leuke van dit soort programma's is dat er eigenlijk muziek gedraaid wordt... die anders bijna nooit of helemaal nooit op de radio hoort natuurlijk. En dat kan je ook van de volgende wel zeggen. Want er is een Amerikaanse jazzzangeres. heeft net een nieuwe cd uitgebracht, Dreamers Do. En we gaan het tempo iets verhogen. Zij heet Cat Edmondson. En dit is een heel bekend eh, eh, nummer. Ik denk dat het kwam uit een of andere film of een musical... Chim Chimmery. Komt ze. Cat Adam Edmondson. Chim chimney, chim chimney, chim chim tree. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now, as the ladder of life has been strung you might think a sweep's on the bottommost rung, though I spend my days in the ashes and smoke. In this old wide world, there's no happier bloke. vindt het een leuk nummer. Cat Edmondson. Eh, Dreamers doet eh, cd uit 2020, splinternieuw. Ik zei al, we gaan het tempo verhogen. En dat kan je natuurlijk het beste doen met Gordon Goodwin, Big Fat Band. Eh, eigenlijk kan je geen uitzending maken zonder iets van deze band te draaien. En dan val ik terug op een nummertje wel ik vaker gedraaid heb... van de cd Swinging for the Fences. En Sing Sang Sung, een hele bekende van Big Gordon Goodwin kijken, waar ik hem... hier heb ik hem. Komt hij. Eh, Dansschoenen maar vast klaar en spring erop als hij begint. Maar eh, bij Miles Davis, die heeft ooit een cd gemaakt, Rubber Band, uh, eh, 1985. Dan doet hij zelf de trompet, de keyboard, synthesizer. En de zang wordt voor haar rekening genomen door Lila Hathaway. En eh, wat me daarvan is bijgebleven, heb ik ooit eens gelezen. Eh, een paar jaar geleden was dat. Toen zocht zij eh, op YouTube of Instagram of weet ik veel wat. We zochten mensen die liedjes zongen. En zij heeft er een aantal uitgezocht. En die mochten dan in iedere stad waar ze ging optreden... in het voorprogramma een nummertje zingen. Dat is toch een leuk idee. En toen was nog ineens corona. Kan je nagaan. Miles Davis met Lila Hathaway. So Emotional heet het nummer. prachtig nummer. Eh, Maas Davis en Lala Hathaway. En eh, ja, so emotional. Prachtig, prachtig, prachtig. deze uren hebben we toch aan topvocalisten laten horen. Echte diva zou ik bijna zeggen. En als je Lala Hathaway zegt, dan denk je ook meteen aan Donny Hathaway. En een poosje geleden heb ik daar een documentaire over gezien... Eh, en ik ging over zijn leven, want ook deze eh, vriend is eh, op een behoorlijk vervelende manier... aan het einde van zijn leven gekomen. Uit een raam gevallen van de zoveelste verdieping. Had wel heel veel psychische problemen. En in die documentaire werd een nummer gedraaid van uh, Donny Hathaway en Roberta Flack. Back Together Again. Zijn hele leven was met bepaalde periodes van dat het goed ging en minder goed. En op het einde ging het steeds minder goed natuurlijk. Maar hij kreeg eigenlijk geen hulp. Donny Hathaway samen met Roberta Fleck. Als hij het doet. Hij start hem niet. Nou, nou houden jullie niet goed van me. Dan neem ik gewoon een andere. Eens even kijken wat we dan eh, kunnen doen. Dan heb ik, oh ja, Castles in the Sand, Stacey Sullivan. Dat is een leuke. Gewoon voor op het strand. Stacey Sullivan. doet hij toch. Nee, ik hoor niks. Dus dat gaat niet door. Stacy Sullivan doen we dan gewoon. Stacy Sullivan. Castles in the Sand. I remember well a summer day. A beach where we'd stray hand in hand. gathering driftwood and seashells, building castles in the sand. We had all the dreams worth dreaming of, the people in love understand. Seeing pictures in sunsets, building castles in the sand. And suddenly the summer vanished with the fall inside were rock castles, leaving nothing at all. Summer love is sweet, but now I know as autumn wind blows through the land, all that is lovely in summer blows away the castles in the sand. Leuk nummertje is dat van uh, eh, Stacy eh, Sullivan. Eh, wat ook een heel leuk nummertje is, dat is van Sunday en Mr. Goosel. A Wink and a Smile van de CD When You're Smiling. I remember the days of just keeping time were empty for miles. Well, you can't help but dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew oh, we'd go together like a wink and a smile. Leave your arms alone. don't go slow. It's only green lights and alright. So let's go together. Mm, with a wink and a smile. CFM Jazz. Drie uurtjes lang van allerlei mooie muziek. Veel vocale nummers deze keer. Andere keer wat meer instrumentaal. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een mix van diva's, een mix van nieuwere... en een mix van eh, hele oude bekenden natuurlijk. We gaan eruit met een zangeres... die eigenlijk veel meer gedraaid zou moeten worden op de radio. Haar naam is Tammy Nielsen. En dat komt van haar cd Chica Boom. Het is een dame met zo'n suikerspin op haar hoofd. En dat is een mooie gelegenheid om met het laatste nummer daarvan af te sluiten. Dit heet, eh, eh, even kijken, van Tammy Sammy Nielsen welke doen. Your Mind van haar laatste cd. Take my heart It used to be so supple and sweet And now it's withered on the vine There's before, and then there's after. You were my Ja, dat was het dan voor deze keer. Eh, drie uur lang jazzmuziek. Eh, ik, hoop, ik heb het met plezier uitgezocht. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wens je een hele goede zondag, een hele goede vaderdag toe.